Hij is niet doodgeschoten zoals eerder was gemeld. De militair ligt gewond, maar in stabiele toestand in het ziekenhuis. Hij schoot op de legerbasis in Texas 12 militairen dood en verwondde nog eens 31 mensen. Hij gebruikte twee handvuurwapens. Uiteindelijk werd hij zelf neergeschoten en gearresteerd. Eerder werden twee andere verdachten aangehouden, maar nu zegt het leger dat er maar één schutter was. De man is een 39-jarige major met een Arabische naam. Hij werkte als legerpsychiater en zou binnenkort worden uitgezonden naar Irak. Over zijn motief is nog niets bekend. De partij van de Zimbabwaanse premier Tsvangirai keert weer terug in de eenheidsregering met president Mugabe. Drie weken geleden riep Tsvangirai een boycott uit naar aanleiding van de arrestatie van een prominent lid van zijn partij, de MDC. Ook was de MDC kwaad over het toenemende geweld van leden van de partij van Mugabe tegen MDC-leden. Verder vindt de MDC dat Mugabe zich niet houdt aan het akkoord over het delen van de macht. Premier Tsvangirai zegt dat hij Mugabe een maand geeft om de belangrijkste afspraken uit te voeren. Zangeres Beyoncé is de grote winnaar geworden bij de MTV European Music Awards in Berlijn. De Amerikaanse zangeres won drie prijzen, die voor beste zangeres, beste videoclip en beste nummer. De MTV Award voor Beste Live Act, waar ze ook voor genomineerd was, ging naar de Ierse band U2. De beste zanger was volgens de kijkers van de muziekzender de rapper Eminem. De beste band was de Duitse groep Tokyo Hotel. verder waren er MTV European Music Awards voor onder andere Lady Gaga als beste nieuwkomer, Green Day als beste rock act en Placebo als beste alternatieve act. Het weer, vooral aan de kust enkele buien.